Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 8 miljoen mensen in ons land zagen gisteravond... hoe Oranje de halve finale op het EK verloor van Engeland. Het was lang spannend, maar ging alsnog mis in de blessuretijd. Ja, dat is super zuur. Ja, uiteraard jammer, Roop, dat wij hem hadden gemaakt. Maar dat is niet gebeurd. Ja, pijnlijk. Hartstikke pijnlijk. Ik hoorde het overal. Was het een mooie EK? Ik denk dat we het eh, aardig ver hebben geschoven. We zitten natuurlijk in de halve finale. Eh, finale net niet gehaald. Jammer genoeg. Ik vind dat ze wel trots mogen zijn. Het was de best bekeken wedstrijd van dit toernooi, maar niet aller tijden. Dat was de halve finale Nederland-Argentinië op het WK van 2014. Toen keken er meer dan 9 miljoen mensen. Een dodelijke schietpartij gisteravond laat in Stamperschat in Brabant. Iemand werd neergeschoten bij een woning. De wijk is nog helemaal afgesloten, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. De schietpartij gebeurde bij een woonblok met meerdere appartementen. Sommige bewoners vertellen dat ze niet naar buiten mogen... omdat ze op de bovenste verdieping zitten... en dan moeten ze door de centrale deur waar nog onderzoek wordt gedaan. Buurtbewoners zijn in elk geval flink geschrokken en zeer verbaasd... dat zoiets in het kleine dorp Stampenschat gebeurt. De politie heeft iemand opgepakt. Waarom er werd geschoten weten we niet. Voor het eerst heeft een democratische senator president Biden opgeroepen om uit de presidentsrace te stappen. Ook de invloedrijke democraat Nancy Pelosi sprak gisteren haar twijfel uit. Zij suggereert dat het besluit van Biden nog niet definitief is en dat hij er nog eens goed over na moet denken. Een skelet van een dino gaat in de verkoop. Het gaat om een skelet van de grootste stegosaurus die ooit gevonden is. Die dino liep op vier poten en had van kop tot staart enorme stekels. This is a Jurassic period dinosaur, so about 161 million years old. And in terms of size, I don't know exactly how much it weighs. Probably 2000 pounds or so. Het Veilinghuis in Engeland verwacht dat het skelet 4 tot 6 miljoen euro gaat opbrengen. Experts vinden het maar niet. Die vinden dat zo'n bijzondere vondst in een museum hoort. En het weer nog wolken, maar ook veel zon vandaag. Het is vooral droog, alleen in het binnenland is er kans op een buitje bij 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is de N9 Alkmaar den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorrel.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 hot spot Don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone It'd be a paradise to put up a fucking line You took all the trees and put them in a tree museum And charged the people a dollar and a half to see them No, no, no, don't that you don't know what you got till it's gone. You be in paradise and put up a fucking lie. put away your DDT. I don't care about spots on my apples. Leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. paradise fucking lie. And now they pay paradise to put up a fucking lie. late last night I heard the screen door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone paradise, put up a parking lot.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 Die al jubelen door het dal, de lente van overal. Een liedje en een andere melodietje, uit een ander berg een liedje, al die brand van het heelal. eens horen. Jouw jubelen horen de lente brengen overal. Mietje, en het andere melodietje, en een ander erg een bietje, al die pracht van het heelal.